Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw is er een internetkabel gebroken in Scandinavië. Het gaat om een glasvezelkabel die loopt tussen Finland en Zweden. De breuk is vannacht ontdekt op Fins grondgebied. De politie daar gaat uit van een misdrijf, zegt deze journalist. Dit jaar zijn er al meerdere eh, kabelbreuken geweest... Eh, waarvan sabotage wordt verdacht. En, uh, nou ja, en we hadden natuurlijk twee weken geleden het grote incident in de Oostzee. dus dat denkt de politie nu ook alweer snel aan sabotage de Oostzee onder Zweden gingen toen ook al twee kabels kapot. Mogelijk zit daar een Chinees schip achter dat met zijn anker over de bodem sleepte. Er wordt onderzocht of de kapitein de boel expres kapot heeft getrokken in opdracht van Rusland. De helft van de slachtoffers van seksuele en criminele uitbuiting... die aankloppen voor hulp, zijn minderjarig. Daar is het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel achtergekomen. Ze bekeken de gesprekken van een speciale chat waar je hulp kan vragen... en kwamen tot die conclusie. Het centrum wil dat jongeren beter beschermd worden... omdat het te makkelijk is voor criminelen om misbruik van ze te maken. daar wordt ook echt wel hard aan gewerkt. Tegelijkertijd als dit vijfjaren overzicht van ons een soort examen is... voor het Nederlandse mensenhandelbeleid... en dan schieten we gewoon tekort. En ons pleidooi is nu ook juist... laat dit niet het nieuwe normaal worden in Nederland... Een heftig ongeluk op de A16 bij Rotterdam. Zeker één bestelbusje, een auto en een motorrijder botsten daar vanochtend op elkaar. Eén iemand heeft dat niet overleefd en ook zijn er meerdere gewonden. Een van de voertuigen zou een tijdje in brand hebben gestaan. De gemeenteraadsleden van Enkhuizen vergaderen de komende tijd tussen de elfjes, kabouters en trollen. In het stadhuis kan tijdelijk niet vergaderd worden vanwege een verbouwing. En daarom moeten de politici naar Sprookjeswonderland. In dat pretpark staat een kasteel waar ruimte zat is. Overdag is daar een musical over het verwende prinsesje Violinde te zien. En s'avonds kan er gedebatteerd worden door de raadsleden van Enkhuizen. Het weer nog een wisselende dag met vanochtend wolken en zon... maar er is ook kans op een bui. Vanmiddag is het vaker droog, al zijn er vooral in het noorden wel nog wat spetters. En het wordt vandaag een graad of 7.